uur. City Dijkers met het NOS Journaal. Aankomend president Trump wil dat Tesla-baas Elon Musk... een zogenoemd ministerie van overheidsefficiëntie gaat leiden. Dat ministerie bestaat momenteel nog niet... maar moet volgens Trump worden opgericht om de overheid efficiënter te laten werken... en onnodige uitgaven te verminderen. Trump maakte verder nog meer namen bekend die in zijn nieuwe regering moeten komen... Zo moet veteraan en Fox News-commentator Pete Hexet de nieuwe minister van Defensie worden. De benoemingen moeten eerst nog goedgekeurd worden door de Senaat. De premie voor de zorgverzekering gaat bij de grote verzekeraars volgend jaar met een tientje per maand omhoog. Naar bedragen rond de 156 euro per maand. De zorgpremie stijgt volgend jaar vooral doordat de prijzen in de zorg en het loon van medewerkers zijn gestegen. Brabant gaat de ongebruikte stikstofruimte intrekken van grote bedrijven en veehouderijen. Volgens de provincie hebben veel bedrijven een vergunning waarbij ze meer stikstof mogen uitstoten dan ze nu in de praktijk doen. Door die ongebruikte ruimte in te trekken wil de provincie voorkomen dat die niet in de toekomst alsnog kan worden ingezet. De provincie wil zo voorkomen dat de natuur verder verslechtert door extra uitstoot van stikstof. Noord-Brabant is de eerste provincie die stikstofruimte intrekt begint over ongeveer anderhalf jaar. In heel Noord-Holland rijden vanochtend geen treinen. Werknemers van spoorbeheerder ProRail gaan vanaf 6 uur vanochtend staken. Daardoor rijden er in de hele provincie geen treinen... en rijden er ook minder treinen in Zuid-Holland, Flevoland en Utrecht. Het weer, het is droog met plaatselijk wat mist. Het is 3 tot 7 graden momenteel. Vanochtend in het zuiden eerst nog wat mist.